Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Een meerderheid in de maxima gewoon koningin mag gaan heten. De meeste partijen sluiten zich niet aan bij een pleidooi van PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Die partijen vinden het niet meer van deze tijd dat voor mannelijke leden van het Koningshuis andere regels gelden dan voor vrouwen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal sterker gegroeid dan de kwartalen daarvoor. De groei kwam uit op 0,9 procent. Het laatste kwartaal van vorig jaar was er nog sprake van een groei van 0,6%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De verantwoordelijkheid voor de aanslag op een paramilitair trainingscentrum in Pakistan is opgeëist door de Taliban. Volgens de organisatie is het een vergeldingsactie voor de dood van Al-Qaeda-leider Bin Laden. Bij de dubbele bomaanslag kwamen zeker 80 mensen om het leven. Een explosie werd veroorzaakt door een zelfmoordterrorist op een brommer. ING heeft opnieuw een deel van de staatssteun terugbetaald. De bank betaalde 2 miljard euro en betaalde daarbij 1 miljard extra als een soort boete voor het vervroegd aflossen. ING kreeg in 2008 10 miljard euro staatssteun om de financiële crisis te boven te komen. Inmiddels is 7 miljard euro terugbetaald. Daklozen in Utrecht die niet uit de stad zelf komen, mogen vanaf deze zomer geen gebruik meer maken van de speciale voorzieningen voor deze groep. Door de vele voorzieningen heeft Utrecht volgens de gemeente een grote aantrekkingskracht. Het geld raakt daardoor sneller op, met als gevolg dat daklozen uit de regio Utrecht minder goed kunnen worden geholpen. In Thailand is een man aangehouden die koffers vol met bedreigde diersoorten het land wilde uitsmokkelen. Hij had een aantal jonge dieren gedrogeerd en in zijn koffers gestopt, waaronder een beertje, luipaarden, panters en apen. Ze zaten onder meer in blikken. Waarschijnlijk hadden de dieren de reis naar Dubai niet overleefd. Het weer, zonnige perioden en stapelwolken wisselen elkaar af. Vanmiddag kans op een bui. Het wordt 14 tot 18 graden. Het weekend wordt buiig en fris. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Zoeterwoude en Leidsendam. 4 kilometer, daar staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen Knoopend Rijnsweert en Afrit en Dolder 4 kilometer.